Ek met het NOS-journaal. President Trump verhoogt de importheffingen op buitenlands staal en aluminium van 25 naar 50 procent. De nieuwe heffingen gaan komende ochtend in. Trump heeft daarover een decreet getekend nadat hij eerder al de verhoging had aangekondigd. De VS is een belangrijke markt voor de Nederlandse staalsector. Vorig jaar exporteerde Nederland voor 3,3 miljard euro aan staal- en aluminiumproducten naar de VS. Trump wil met de heffingen naar eigen zeggen de staalindustrie in de VS beter beschermen. De Spaanse chauffeur van het vrachtwagendrama in Nieuw-Beierland... had geregeld last van epileptische aanvallen. Maar Juan S. zegt dat hij op het moment van het ongeluk geen aanval had... omdat hij die van tevoren altijd voelt aankomen. Dat bleek op de eerste dag van de rechtszaak. Bij het ongeluk in augustus 2022 kwamen zeven mensen om het leven... onder wie een ongeboren kind... Ook waren er sporen van cocaïne in het bloed van S gevonden... maar hij zegt dat hij nooit onder invloed heeft gereden. Over een week volgt de strafeis. Vanwege de val van het kabinet heeft koning Willem-Alexander... het staatsbezoek aan Tsjechië ingekort. Het koninklijk paar kwam afgelopen avond aan in Praag... voor een tweedaags bezoek... Maar de koning keert de komende dag alweer terug om te praten met zijn vaste adviseurs. Demissionair premier Schoof geeft ochtends in de Tweede Kamer een verklaring over de val. Daarna debatteert de Kamer erover. Bij een aanval in Noord-Darfur in Soudaan zijn vijf medewerkers van een VN-hulpconvoi gedood. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Het konvooi werd aangevallen toen het op weg was naar de door honger geteisterde stad Al-Fashir. Het is niet bekend wie verantwoordelijk is voor de aanval. Zowel rebellen als de regering ontkennen betrokkenheid. Het weer vanuit het westen trekt regen of motregen over. De temperatuur ligt rond de 13 graden. De komende dag is het ochtends bewolkt met in het oosten nog wat regen.